Goedenavond, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. De Libanese autoriteiten beschuldigen Israël van een aanval bij een ziekenhuis in Beirut. 18 mensen zouden zijn gedood, waarvan vier kinderen. Israël heeft nog niet gereageerd. Het land bestookt dagelijks doelen in Libanon om Hezbollah te treffen. Daarbij vallen ook burgerdoden. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval was... en ook niet hoe dicht bij het ziekenhuis de aanval was. In Oostenrijk is een meisje van 14 dat een aanslag wilde plegen... veroordeeld tot twee jaar cel. Ze heeft toegegeven dat ze een mesaanval beraamde in de stad Gras. Uit chats bleek dat ze banden had met terreurgroep IS. Via een tussenpersoon kreeg ze ook informatie over explosieven. Ze zegt zelf dat ze alleen geïnteresseerd is in de islam en niet in terrorisme. Toch oordeelde de jury dat ze uitgebreide kennis heeft over het voorbereiden van een terreuraanval... en dat twee jaar onvoorwaardelijk daarom op zijn plaats is. De politie ziet dat er steeds vaker explosieven worden gebruikt bij ruzies. Vorig jaar was er al verdubbeling en dit jaar zet de stijgende trend zich door. De politie ziet dat steeds meer mensen besluiten om een ruzie met een explosief op te lossen. Dit jaar zijn er al 768 incidenten met een explosief gemeld. In ruim de helft daarvan is geen link met criminaliteit. De gemeente Zutphen stopt met het geven van bosjes bloemen... bij bijvoorbeeld een jubileum of feestelijke opening. De gemeente wil vanwege duurzaamheidsredenen geen boeketjes meer geven. Deze bloemist bij Hart van Nederland had juist een goede klant aan de gemeente en schrikt van het besluit. Het komt nu over of wij als bloemist de hele wereld vervuilen. Maar dat is niet zo. Er zijn andere dingen die meer vervuilen als het bosje bloemen. Maar er is ook begrip begrijp ik wel. Er zijn natuurlijk nu verhalen hoe het zit met eh, eh, ja, de bestrijdingsmiddelen die vooral gebruikt worden in de bloemen. Maar dan is het misschien een goede kans om te kijken van wat kunnen we daaraan doen. Het is natuurlijk wel leuk om wat te krijgen van de gemeente. Ze gaan nadenken over een ander cadeautje. Het weer, vooral in het westen en noorden, kan een bui vallen. Vannacht trekken die weg en kan er mist ontstaan bij een graad of 8. Morgen begint grijs, later meer zon bij ongeveer 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A1 e nog. Amsterdam richting Amersfoort. Daar is de spitsstrook dicht door technische problemen met de camera. Tussen knooppunt Muidenberg en Blarikum staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Alfred Haarlem-Zuid staat een auto in brand. De rechterreis ook is dicht in de vertraging is een kwartier. En op de ring van Amsterdam op de A10 van tussen Amsterdam over Amstel en Knoppen de Nieuwe Meer. 5 kilometer met ook 10 minuten vertraging. Dit komt ook door de afgesloten spitsstrook.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 So love at least a small percent of. lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, too, for I love. the heart and soul of You, een compositie van Cole Porter, gezongen door Lydia van Dam. Welkom bij het tweede uur ZFM Jazz op zondag, vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Het komend uur draai ik uitsluitend composities van Cole Porter. En het is niet moeilijk om daar een lijst voor samen te stellen, want net als in het eerste uur allemaal composities eh, waren te horen van Gershwin... kun je zo de platenkast omkieperen... en kun je dagen vullen met eh, stukken die door jazzmuzikanten op de plaat zijn gezet... van een van deze twee componisten. Dus nu allemaal stukken van Cole Porter. Lydia van Dam, All of You. Het volgende stuk is... Eh, You'd be so nice to... <laughs> be so nice to come home to... gespeeld door eh, een jaar overleden Belgische accordeonist, schuine streep saxofonist Ronnie Verbiest, de Belgische Johnny Meyer, jammerlijk overleden, een fantastische muzikant. Gelukkig heeft hij ons veel platen nagelaten. En we gaan nu luisteren naar Ronnie Verbiest op zijn accordeon. You'd be so nice to come home. Música Ronnie Verbist. Zo plots als hij begon, zo eindigde hij. En hij werd begeleid door het trio van Johan Clement. En Johan Clement kennen wij weer als de medeoprichter van Jazz in de Krocht. Heel lang geleden samen met uh, Erik Timmermans. En zo is de bal weer rond. Eh, Johan Clement staat hier voor eeuwig op de plaat jazz in Zandvoort eh, is een eh, bloeiend en een goed functionerend en een wijdverbreid, verbreid, verbreid eh, fenomeen waar alleen maar prachtige dingen uit voortkomen. En zo is de bal weer rond, zoals ik zei. We gaan naar Mr. Frank Sinatra. Die heeft natuurlijk ook Cole Porter dingen op de plaats gezet. I get a kick. Out of You. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff it would bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick Though it's clear to see You obviously do not adore me I get no kick in a plane Flying too high With some gal in the sky Is my idea nothing to do I get a kick. Mm, you give me a boot, I get a kick out of you. I got a kick out of you. Cole Porter. Ik ga naar de Biggles Big Band. En die gaat... Eh, die, daar staat op de cd een stuk ooit beroemd geworden... door het legendarische filmduo Grace Kelly en Bing Crosby. En dan heb ik het over het eh, stuk True Love... waar wij altijd eh, vol trots kunnen zeggen... dat de intro, het intro van dat lied dat zijn maar een paar maten, op accordeon werd gespeeld door onze eigen met Matthews. Dit allemaal terzijde. De Biggles Big Band. André Rabini die zingt True Love. I give to you and you give to me true love. Big Band. En waarom is die Biggest Big Band nou zo mooi? Daar zitten bij die 18 eh, mensen die een normale Big Band bezetten... ook nog vijf strijkers. En dat maakt het geweldig. Het zijn, eh, het zijn 23 eh, mensen, maar het klinkt ongelooflijk goed, strak en mooi. Prachtig. het Bud Powell Trio, Somebody Loves Me. Powell met de compositie van Cole Porter, Somebody Loves Me. En we maken een sprong naar de big band, The Skymasters, opgenomen in 86. Onder leiding van Tony Eijk, onze eigen Tony Eijk, de meester componist en een briljant muzikant. Ehm, ja, en we gaan luisteren naar een stuk Begin the Begin. Begin the Begin. Ferdinand Povel op tenor horen we, Bart van Lier trombone... Herman Scholderwald op de alt, Ak van Rooij op de flugelhoorn... en Henk Meutgeert op de piano. De Cole Porter stukken allemaal in dit tweede uur ZFM op, zondag, op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ja, net als uh, de Gerswinnen heeft die Cole Porter ongelooflijk veel eh, spitsvondige en prachtige muzikale stukken ehm, aan ons toevertrouwd. Waardoor eh, het logisch is dat heel veel muzikanten allemaal wel stukken van Cole Porter op de plaat hebben gezet en in hun repertoire hebben. hoorden Night and Day, Ella Fitzgerald. En dat komt uit de biografische film... met in de hoofdrollen Gary Grant en Alexis Smith. Nou, u kunt het maar weten. We gaan nu naar ehm, een andere compositie. Fly Me to the Moon, gezongen door Danny Williams. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. But don't you know, little fool, you never can win. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats right in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Just use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Under my skin. Under my skin. Ja, en dan komt er niks meer. Alleen de bas eindigt. Ja. I've got you under my skin, Danny Williams. En dan gaan we naar een beroemde Nederlandse groep... die we allemaal de afgelopen tien jaar hebben zien opbloeien... tot ongekende hoogte. De Bates Brothers. Peter Bates aan de piano... Alexander Bates, sax, Marius Bates op de bas. Heerlijk zo'n gezin waar ze allemaal eh, naar de toppen stijgen. Wim Holthuis op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een eh, compositie Love for Sale. Bates Brothers Love for Sale. Birelli Lagreen is de gitarist die het volgende stuk van Cole Porter ten gehoor gaat brengen met zijn kwartet It's All Right With Me. de baas B. Rally Lagreen. Nee, <laughs> It's Alright With Me. Colette Wittenhagen. Die eh, veel optreedt in ons land. Een Nederlandse zangeres. Eh, die heeft een cd opgenomen met Georges van Dijl op de bas. Nick van de Bospiano En onze eigen Menno Venendaal op het slagwerk. En het is een uh, alleraardigste en meewerkende en positief ingestelde zangeres... Too Darn Hot zingt zij ook weer een compositie van Cole Porter. It's too darn hot, too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. I refill the cup with my baby tonight. like to serve with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I ain't up to my baby tonight, cause it's too darn hot. It's too darn hot, too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. And preach the who with my baby tonight I'd like to coo with my baby tonight. Preach the who and my baby tonight. But brother, you'll fight my baby tonight cause it's too darn hot According to the Kinsey report Every average man you know Much prefers his love a dove to God When the temperature is low But when the thermometer goes way up The weather is sizzling hot Mr. Pants for romance is not Cause it's too, too, too darn hot Too darn hot Oh, it's too darn ga ik naar uh, Menno Daams op zijn trompet. Die heeft een eh, cd opgenomen met om zich heen allemaal traditioneel spelende Nederlandse jazzmuzikanten. Uh, crème de la crème. Louis de Bij, slagwerk. Adrie Braat, bas. Ton van Berg, eh, gitaar. Beert van den Berg, piano. Ronald Jans Heidmaier, Rieten. En we gaan luisteren naar een stuk wederom van Cole Porter. En dat heet Just One of Those Things. Menno Daams. Met eh, wederom een prachtige Cole Porter compositie. En ehm, ja, daarmee zijn we een beetje aan het einde van ons, eh, van ons, van, <laughs> van ons programma gekomen. ZFM Jazz op zondag. En ehm, vandaag waren, was het thema voor het eerste uur was, eh, de Gershwin-composities. En nu het tweede uur composities van Cole Porter. Bedankt voor het luisteren. Ik ga nog één stukje draaien. En, een toepasselijker kan het niet. Julie London die heeft een hele cd gemaakt met eh, Choices. Sings the Choicest of Cole Porter. En dat is een mooi stuk om af te sluiten. Every time we say goodbye... I Die A Little. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Volgende week zit hier een collega met weer twee uur ZFM Jazz op zondag.